KPN kan nog niet zeggen of dit leidt tot meer gedwongen ontslagen. Het telecombedrijf heeft een slecht eerste kwartaal achter de rug. De netto winst halveerde naar 288 miljoen euro. KPN heeft veel last van de opmars van de smartphone en het mobiel online zijn van consumenten. Er wordt veel minder gebeld en ge smst een verkiezingsdatum is er nog niet, maar de politieke partijen zijn al wel bezig met het kiezen van hun lijsttrekkers. Bij de PvdA kunnen kandidaten zich melden als ze het willen opnemen tegen fractievoorzitter Samson. Als dat gebeurt volgt een verkiezing onder de leden. Bij de VVD heeft het hoofdbestuur Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker en ook daar kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Demissionair premier Rutte moet vanmiddag in een Kamerdebat de beval van zijn kabinet toelichten. Minister Schults van Hagen wil van ProRail weten of er op het spoor vergelijkbare situaties kunnen voorkomen als bij het treinongeluk in Amsterdam. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de sprinter vlak voor de botsing met de Intercity een rood sein heeft gemist. En doordat er een verouderd beveiligingssysteem wordt gebruikt, remde de trein vervolgens niet automatisch. De minister wil daarom dat wordt uitgezocht of een nieuw systeem versneld moet worden ingevoerd. Voor het eerst in 40 jaar is het aantal Mexicanen in de Verenigde Staten afgenomen. Uit onderzoek van een Amerikaanse denktank blijkt dat er vorig jaar 12 miljoen Mexicanen in de VS wonen. En dat zijn er 600.000 minder dan twee jaar eerder. Volgens de denktank zijn er minder banen in de VS en kunnen minder Mexicaanse illegalen het land binnenkomen door strengere grenscontroles. Het weer, veel bewolking en af en toe een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer tot een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog lange files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes 6 kilometer. En richting Amsterdam op de A1 bij Eembrugge 8 en bij knooppunt Diemen 12 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 6. A9 ook maar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. En vanuit Utrecht naar Den Haag op de A12 tussen Blijswijk en Den Haag 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 6 kilometer.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 the love in a disappoint. I on the beach. wij dan nou weer. We wonen lekker dicht aan het strand, dus eh, het is zo gebeurd, zullen we maar zeggen. Jorden Teaspoon en Sex on the Beach. Welkom bij Tweede Uur van Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En in uur 2 hebben we weer heel veel onderwerpen voor je. Wat eh, gaan we allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard eh, rond de klok van kwart over drie gaan we even kijken naar de tussenstanden van de wedstrijden die momenteel gespeeld worden in de Eredivisie. Voetbal en die om half drie zijn begonnen. Oh, om half eh, vier hebben we natuurlijk eh, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel zomerse muziek, hè? Zandvoort. Zandvoort. als ik hier zo naar buiten kijk, dan is het eh, best lekker uithouden op het eh, Zandvoortse strand. Vandaar dat we de Sal Cha Cha voor je draaien. Hier is een lekkere dansplaats. van eh, Tom Novi, hoor, eh, Your Body bij CFM Zandvoort. Zondag in Kinderland bij eh, tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel lekkere zonnige muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Het is bijna kwart over drie. Dat betekent de wedstrijden die om half drie gestart zijn. Bijna aan het einde van de eerste helft zijn. Zijn de wedstrijden PSV tegen NEC. NEC staat nog steeds voor tegen PSV. 0 tegen 1. En dan AZ tegen VVV Venlo. AZ weet tot op heden nog niet te scoren. Stand op dit moment 0. 0 tegen 0. En straks Groningen in huis, Jawel, albert <laughs> In de arena. In de, in de, arena. In de arena, ja ja. Ajax tegen FC Groningen. De tussenstand van eh, die wedstrijd is streepje tegen streepje. Omdat die om half vijf moet <laughs> beginnen natuurlijk. Ja, dan hebben we nog even een wielerbericht. Want momenteel is eh, Luik Bastenaken Luik wordt verreden. En Rabobank-renner Bouke Mollema eh, ziet zichzelf als een outsider in de ploeg voor de klassieke wedstrijd Luik Bastenaken Luik. Eh, de wedstrijd werd vorig jaar gedomineerd door Philippe Gilbert. Dat ligt ditmaal niet voor de hand. Al wordt de Belg van de BMC-ploeg met de dag beter. De favorieten komen net als vorig jaar. Vorige week in de Amstel Gold Race uit Spanje. Samuel Sanchez en Joaquim Rodriguez, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, zullen zeker een rol spelen in de koers die hellingen als Le La Redoute en... Eh, aan moeten doen. Rabobank heeft met Bauke Mollema een outsider in de ploeg. De Groninger was zowel in de Gold Race als de Waalse Pijl de beste Nederlander. De start was vanmorgen om half elf in het centrum van Luik. In een voorstadje Ans zal tegen vijven de eerste renner ongeveer aankomen. Wellicht dat we die uitslag nog mee kunnen nemen in onze uitzending. Oké, dat lijkt me wel toch? Half vijf? Na vijf uur finish je ongeveer. Oké, dat gaat erom aan. Maar we gaan het wel proberen natuurlijk. Zandvoortse strand. Genieten van het zonnetje en de muziek van CFM Zandvoort. Tot aan 5 uur zondag in Kennemerland met CS Kenny G. Tezamen met Earth, Wind and Fire en Like the Way You Move. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. vai ver. muziek, hè? over de hele wereld wel een hit geweest. Dus vandaar dat we dat zeggen. Jorde Shocking Blue en eh, Venus in vele uitvoeringen trouwens te horen geweest. Volgens mij was een honderdtal of zo, uh, oh, Enorm. En royalties verdienen, verdienen er nog steeds een heleboel geld aan. Ja, die beste meneer die, eh, die heeft de beste... Joost en Draaier verdient er nog geld aan. En nou, uiteraard de, de band zelf, voor zover hij nog in leven is, hè? Jazeker, maar een leuke hit hebben ze destijds gescoord. En onder meer ook uitgevoerd door Bananarama. Pas, dat klopt in de ja, klopt. klopt. Goed, eh, nou, de, onze wethouder Sandberg heeft het wel druk. Donderdag parkeerbeleid en het inzamelen van grof huisvuil gaat nog steeds niet naar wens en moet weer anders. Gaat hij dat zelf doen? <laughs> Nou, hij komt wel met voorstellen. Oh, of <laughs> dat, dat, hem zelf betreft is een ander verhaal. Want het inzamelen van grof huisvuil gaat mogelijk volgende maand alweer veranderen. Verantwoordelijke wethouder Andor Zandberger zal begin mei met voorstellen naar de gemeenteraad komen om tot een goedkopere manier van inzamelen te komen. De manier van inzamelen die op dit moment gebruikt wordt is de duurste van alle mogelijke oplossingen. Het college wil de systematiek van het inzamelen van grof huisvuil gaan veranderen. Sinds de laatste aanbesteding voor het inzamelen van grof vuil rommelt het een beetje in Zandvoort. De burgers waren een zeer flexibel flexibele afhandeling gewend, maar die strookte niet met de gemeentelijke en vooral landelijke richtlijnen, waardoor het de gemeente veel geld heeft gekost. Wij betalen het hoogste tarief voor ongesorteerd aanleveren, namelijk. Het voorstel dat de wethouder gaat doen is zeer kostenbesparend voor de gemeente en dus ook voor de burgers. Zandvoort was een van de laatste twee gemeentes die toestond het vuil ongelimiteerd en ongesorteerd aan de straat te zetten, weet beleidsmedewerker Peter den Boer te melden. Nou, ik ben benieuwd wat voor voorstellen eh, dat gaan worden. We houden het eh, in de gaten uiteraard, de voorstellen van het wat betreft het grof huisvuil in Zandvoort. Zometeen gaan we kijken welke evenementen we de komende tijd allemaal krijgen in Zandvoort. Maar eerst de Cornels en 74-75. goodbye in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. zondag in Kennemerland op CFM Zandvoort. Hoor je de siesta, de Cornels 74, 75. Gevolgd door Gino Vanelli. Lekkere plaat van hem, je hoorde People Gotta Move. daarmee is het eh, even half vier, hoog tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, robert jan Nou ja, het zal niemand zijn ontgaan dat het vandaag Rokjesdag is. Ja, ik zie ze allemaal lopen. Oh. En eh, het zal wel heel gezellig zijn op de Rode Loper in het dorp. En eh, met de VVV-bonden die ze dan men kan winnen. Zowel mannen als vrouwen, als ze maar een rokje aan hebben en gefotografeerd worden door de mystery fotograaf. Dus vandaag de hele dag Rokjesdag in Zandvoort. Verder hebben we nog eh, eh, het zee-evenement van in het Juttersmuseum eh, in de Strandweg 2. Dat duurt nog tot 4 uur. Dus als je daar nog heen wil, dan zal ik, mij, zal ik zeggen haast hier. Want is, om 4 uur is het afgelopen. En er zijn van allerlei dingen te bekijken en te ruiken. Verder gaan we door naar, nog op het circuit, de gehele dag op het circuitpark Zandvoort vandaag. American Sunday. Het circuitpark Zandvoort waant zich vandaag in Amerikaanse sferen. Het gehele trein staat in het teken van Amerika. Veel auto's uit de States zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. Tevens wordt er gespind op de quarter mile. Dan maken we een, bochtje of bruggetje naar de vrijdag 27 april. Dan is het weer smartlappen en levensliederen zingen in Café Oomstee op het Kerkplein 6. En u bent vanaf 9 eh, uur van harte welkom. Dan zaterdag 28 april, karaoke in Café Oomstee. Een Café Oomstee is gevestigd aan de Zeestraat 2. En daar is de karaokeavond begint daar om 9 uur op zaterdag 28 april. Zondag 29 april gaan we weer terug naar het circuitpark Zandvoort, want dan is een Japans autosportfestival. Een nieuw evenement dit jaar is het Japanse autosportfestival, waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dag vol show en spektakel beleven, met sprintcompetities op het circuit en een slalomwedstrijden op de paddock. Vanzelfsprekend zullen diverse bolides uit de tuningswereld aanwezig zijn. Tevens actie op de baan met sprints en eh, time Attack. Eh, Kijk voor meer informatie op de website www.cpz.nl www.cpz.nl En dan, ja, dan is het maandag, dan is het feest. Koninginnedag. Koninginnedag. Het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Diverse ondernemers en organisaties zorgen voor een gezellige muziek en veel vertier op Koninginnedag 30 april. Dan vraag ik alvast uw aandacht voor 1 mei, want dat is het cinema Nostalgie Zandvoort presenteert American in Paris. Op 1 mei opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren met deze, deze keer American in Paris uit 1951 met in de hoofdrollen Gene Kelly, Leslie Caron en Oscar Levant. Dus dat is 1 mei vanaf 1 uur. Bent u van harte welkom bij Cinema Nostalgie en die presenteert daar American in Paris. Kortom, weer heel veel te doen hier in Zandvoort. We krijgen gewoon weer zin in Zandvoort, zoals we dat zeggen.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 rhythm keeps flowing drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth my floating like a butterfly feet, the sweat from the heat.